10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. UNICEF zegt dat Nederland nog steeds kinderen met een migrantenstatus te lang opsluit. Officieel mogen ze maximaal twee weken vastzitten... maar vorig jaar zaten volgens UNICEF veel kinderen drie weken vast. Nederland is volgens de VN-organisatie het enige land... dat zowel kinderen in eh, gezinnen als alleenreizende kinderen opsluit. Die zouden daar depressief en angstig van worden... De VN zei in 2010 al dat Nederland voor asielzoekers met kinderen... bij aankomst of uitzetting eh, andere faciliteiten moest regelen... dan een gewone gevangenis. Ruim 4100 scholen blijven vandaag dicht. Zowel in het basis als in het voortgezet onderwijs... leggen leerkrachten en schoolleiders het werk neer. Minister Slop zegt de vrijdag eenmalig bijna een half miljard toe. Maar volgens de stakende leraren en schoolleiders... moet er structureel geld bij om de salarissen te verhogen... en de werkdruk aan te pakken. Onder meer in Leeuwarden, Enschede en Eindhoven zijn vandaag manifestaties. De Tweede Kamer behandelt vandaag en morgen de onderwijsbegroting. De publieke tribune zit waarschijnlijk vol met leraren. Een kraanmachinist in Heerenveen is vanmorgen overleden... nadat zijn kraan bedolven was geraakt onder een laag grond. De man was aan het werk voor een recyclingbedrijf. Hij kon zelf niet meer uit de kraan komen. De opgeroepen hulpdiensten kwamen te laat. De arbeidsinspectie onderzoekt de oorzaak van het dodelijke ongeluk. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om de laatste lode waterleidingen in oude woningen te vervangen. Vooral bij ongeborenen, baby's die flesvoeding krijgen en jonge kinderen kunnen lage concentraties lood in het drinkwater al schadelijk zijn. In Nederland zijn bij minstens 100.000 oude woningen de lode leidingen nooit vervangen. De RIVM schat dat daardoor tienduizenden kinderen en duizenden zwangere vrouwen gevaar lopen. De Gezondheidsraad adviseert mensen in deze risicogroep alleen nog flessenwater te gebruiken. Het weer in Limburg is eerst nog regenachtig.